Goedemiddag, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet kan niet op deze manier door met het stikstofbeleid. Dat zegt CDA-leider en minister Hoekstra na de enorme overwinning van de boer-burgerbeweging. Ik vind dus dat we niet hier nu zomaar over kunnen gaan tot de orde van de dag. Ver van. Eh, want dit is, dit is iets wat de Nederlandse politiek zelfs niet vier jaar geleden met, eh, met Forum... maar ook niet in de tijd van Fortuin op deze manier is overkomen. Dus ja, dat, dat, dat betekent dat het anders moet. Ja, wat er precies anders moet, dat wil hij nog niet zeggen. Eerder vanochtend zei zijn collega-minister De Jonge ook al dat het kabinet nu niet gewoon weer verder kan. Vanochtend kon het weer het aanvragen van de stapvergoeding. Dat is die regeling waarbij je 1000 euro krijgt om een cursus of een andere opleiding te volgen. Zo'n 250.000 Nederlanders probeerden dat vanochtend weer. En veel kwamen gelijk in een wachtrij terecht. 40.000 mensen lukt het uiteindelijk wel en de pot is nu weer leeg. Bondscoach Ronald Koeman heeft drie nieuwkomers opgenomen in zijn selectie voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden. Het gaat om Anderlecht doelman Verbrugge en de Feyenoorders Geertruida en Wiever. Ook Wijnaldum staat op de lijst. Hij is weer hersteld van een blessure. Oranje speelt volgende week in Parijs tegen Frankrijk. En drie dagen later is de wedstrijd tegen Gibraltar in de Kuip. En dan nog nieuws over deze band. het is toch vrijdag, hè? The Cure. Ze zijn woedend dat Ticketmaster zo bizar veel servicekosten vraagt voor hun tickets. De kaartverkoop van hun concerten barstte woensdag los... maar op social media lieten fans gelijk van zich horen. Ze vonden de prijzen veel te hoog. En daarna ging de band even babbelen met Ticketmaster... en ze hadden al snel een cure gevonden. Mensen krijgen namelijk een deel van hun geld terug. Krijg je nog het weer, vooral zonnig en droog nu en best warm met een graad of 15. Alleen in het westen kan het wat regenen en vanavond gaat het bijna overal plensen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er wordt langzaam gereden op de N242 Middenmeer Alkmaar bij industriegebied Boekolemeer. 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.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 Think you'll be getting this? Nah, nah, nah, nah. In the back of my car. Uh, uh, if you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, come get my rocks off. Come put a little love in my glove box.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 Plug Don't one. have to worry about me squashing other deals, cause they've already been squished. Freeze the frame of our moves the same. Wish we can continue right behind the bush. You'll stay with me, I know this, but not because of all my earthly treasures, or regardless to the fact that I'm past the noose, but because. I know I love you and I this dance to introduce myself as the chosen one to speak. Let me lay my hand across yours and aim a kiss upon your cheek. The name's Plug Two, plug and from the soul I bring you the daisy of your choice. May it be filled with a pleasure principle in circumference to my voice. About those other Jennies I reckoned with, lost them all like a homework excuse. This time the magic number is two, cause it takes two, not three to seduce. My destiny of love is brought to an apex. Sex is a mere molecule in this world of lust that I have for you. It's true, true. to let this rhyme style get somewhat poured in the mold. Hold my hand, we'll pick my plantation of daisies for a bouquet of soul. Soul at the cut of a rim. Take it as filled to the rim as in brim. Squeeze your stoop like Betty Boop, then make camel alphabet soup and spell plump ones within. Forward march is the same when transistors will play. Coming to bed is the move. Dolby sound will be thin top crown when I put the needle into your groove. I got a good thing and in full swing. Full swing. I show this in gifts, words are letters, but even without those three, I know you'd be close to me, cuz. I know I love you. again, and the soul that I send is taking steps to reach your heart. Any moment you feel alone, I can fill up your empty part. We can ascend till we reach daylight heaven, and in a spin we'll hit the top ten. Then we could meet Mr. Stucky and Pops Brother Lucky will preach. Let the wedding, the wedding. Shot by an arrow of two, but through a string of a G clef, my dear, I claim your death. And if you could hear me, by golly G, true goy is ready for what you possess.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 Zie om mijn oogleden de eeuwige gezichten. En ik heb gezocht naar een motief om ze te haten. Maar al dat stukjes heb ik zelf aangericht. Ben dankbaar voor mijn leven, ook wel voor mijn dood. En ik dank u voor wat lukt en mezelf voor het gekloot. En ik dank u voor het eten, dank u voor de pijn. Ook al is het niet tevreden is dat glas te klein. Dank u voor mijn toekomst, Roe en bevlekt. Dank voor een systeem dat van alle kanten lekt. Ik dank u wel, ik dank u echt. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was zou het laten zien dat ik trots was Zo kees dat je niet bij de les was Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen Maar verlichting blijkt altijd van korte duur Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen al jaren met mijn rug tegen de muur ik ben dankbaar, maar ook eenzaam. Ben je daar eenzaam in de hemel? Je kan best een keertje meegaan als je wil. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik was Zou ik laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij de was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik God was Zou ik laten zien dat ik trots was Toen ik dat je niet bij de was Ik zou het laten weten als ik echt was Echt was Als ik God was Zou ik frikken tot je los was Of zijn minst wat dichterbij zijn Met een poging tot al blij zijn Als ik God was zat ik aan die tafel En dan deden we dit samen Waarom doen we dit niet samen, niet samen Zou het weten als ik als ik Zou het laten weten als ik echt was, echt was 106 kennen hem natuurlijk vooral van eh, David Gates, If.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 waarbij hij, <clears throat> waardoor hij werd opgesloten in een Belgische cel. Hij is inmiddels weer vrij. Hij heeft een mooie dochter. En die dochter die zong toen ze een jaar of 11, 12 was... samen met mijn zoon Sven.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 In de studio in uh, onder regie van Jeroen Post. De toenmalige TFM-DJ. Eh, voortaan tussen 10 en 12 uur s'nachts. bij ZFM op dinsdag. Tussen App live. Ik ga dan mooie nummers voor u draaien. En het zou zomaar een nummer als dit kunnen zijn.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 op de, zaad, op de sorry, dinsdagavond tussen de klok van 10 uur en 12 uur s'nachts. Want er komen de mooiste love ballads voorbij, dat ga ik u beloven. Zoals eh, net If You Go Away van Dusty Springfield.